Voor de crisisnoodopvang kunnen mensen worden ondergebracht in bijvoorbeeld sporthallen. Maar het is niet echt een oplossing, zegt verslaggever Gerry Eikhoff. Het is een noodverband. Een echte oplossing, structurele oplossing is echt heel ver weg. Is voorlopig eigenlijk onmogelijk. Het probleem namelijk ontstaat door twee factoren. Ten eerste doordat in tijden dat er weinig asielzoekers naar Nederland kwamen... heel veel centra gesloten zijn. En we hebben in Nederland natuurlijk te maken met een ongekend huizentekort. En daardoor zijn er maar heel weinig gemeenten die woningen willen aanbieden. Experts adviseren om leegstaande panden zonder woonbestemming in te zetten als tijdelijke huizen. Bewoners van de flat in Beeldhoven, die vorige maand werd verwoest door een gasexplosie, kunnen nog niet bij hun spullen. De flat is nog steeds verboden gebied, omdat er nog steeds onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de explosie. Het is niet duidelijk of de flat ooit weer bewoonbaar zal zijn. En in Eindhoven hebben studenten van de TU een poging gedaan om een wereldrecord te verbreken. De grootste bierkrattenbrug. 11.000 kratten waren er nodig om een brug van 40 meter te bouwen. Maar om het record te verbreken moest die wel blijven staan. En of dat is gelukt, je hoort een verslaggever van Omroep Brabant. Ja, heel slecht nieuws. De teleurstelling was enorm, want het is mislukt. Enorme ravage. Alle kratjes liggen op de grond. Ja, treurnis, heel veel teleurstelling natuurlijk. Want ze hebben er ruim anderhalf jaar met alle voorbereidingen erbij aangewerkt. Drie weken, meer dan fulltime gebouwd en dan gaat het mis. De studenten houden dus een flinke kater over aan de gevallen kratten. Toch willen ze het volgend jaar weer proberen. Het weer, er trekt wat regen over. Op dit moment vooral in het noordwesten van het land. Later vanavond krijgt ook de rest van de kustprovincies ermee te maken. En ook op andere plekken is er kans op een spatje nattigheid. Morgen opnieuw een lekker zonnige dag. Het wordt een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 so hot niemand me Ik heb naar je verlangd. Kus me overdag en geef me vuur in de nacht. brown and gray and blue besides. Clouds are stalking islands.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 Fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear. Now I got it in my room. Legs wrapped around my beard. Got the fastest car, Zoom.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 心在游。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 moves like lightning, and she counts to three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. say green, green girls. en zomerhit. time just right. Dancing in the dance Shine, shine your light just a little bit. Shine, shine your light just a little bit. If I float like a butterfly, the hurdling man. Yes, me a jackpot, Colin Jackson. The crowd is roaring, Ian Rice scoring. Walking on the field, them are the champions they win. Would they say that never make it? I found strength from within. it is there if you seek it. so you can get it if you Licht is ZFM Zandvoort. Ze zat op hockey en is blond, dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van beton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix er wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei: Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee, wie had dat gedacht? Want nu is het net echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof. Van met alle respect, ik altijd niemand en ook nog als dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee. Naar een restaurant Leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn En een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn Bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het leek zo perfect En misschien was het dat ook wel heb ik me niet een beetje aangesteld? pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Want nu is ze het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn en die pizza met ananas ik ben zo op en afgeknapt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 Cuando se guaso y nos vestimos a Dios. you feel right I'm coming out tonight. I'm coming out tonight. I'm coming out tonight. I'm coming out tonight. I'm coming out